attend while the engine learn. that the pain never in the city engine learn. pain never in the city engine learn. pain never end. The heroes return and the royalty attend while the angel learn. that the pain never in the city in learn.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 Minister Dijsselbloem erkent dat zelfstandigen zonder personeel extra kwetsbaar zijn in deze crisistijd. Volgens cijfers van het CBS gingen mensen in Nederland er vorig jaar gemiddeld 1% in koopkracht op achteruit en zelfstandigen 2,7%. In de coalitie bestaan plannen om de fiscale voordelen voor ZZP'ers fors te beperken. Dijsselbloem wil niet zeggen of hij die voorstellen doorzet. In supermarkten bestaat 73% van het kipassortiment uit producten van plofkippen. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier naar 724 kipproducten bij de 10 grootste supermarktketens. Volgens Wakker Dier word je als consument dan min of meer gedwongen dieronvriendelijk vlees te eten. Bij kip, drumsticks, kippenvleugeltjes of kipsnietsel is er zelden een diervriendelijke keus. Een plofkip komt uit de bio-industrie en is extreem snel gegroeid, vaak met gebruik van veel antibiotica. De Tsjechen gaan vervroegd naar de stembus. Het Tsjechische parlement heeft zichzelf ontbonden. Dat betekent dat er na alle waarschijnlijkheid in oktober nieuwe verkiezingen worden gehouden. De ontbinding van het parlement volgt op maanden van politieke onrust. De centrumrechtse regering viel in juni. De premier kwam onder vuur te liggen vanwege een corruptie- en spionageschandaal. Sindsdien is het parlement er niet in geslaagd om een structurele oplossing voor de problemen te vinden. Snoepfabrikant Nestlé heeft concurrent Mars voor de rechter gesleept. Volgens Nestlé is er sprake van oneerlijke concurrentie in de tankstations. Nestlé beschuldigt Mars ervan pomphouders met bonussen en vergoedingen te verleiden de merken van Mars op ooghoogte en dicht bij de kassa neer te leggen. Mars betwist een machtspositie te hebben of daar misbruik van te maken. De kortgedingrechter wil een onderzoek. Mars en Nestlé vechten al een paar jaar een strijd uit over welk snoepgoed er op de beste plaats in het schap mag liggen bij tankstations.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 Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol Gata, me liga mais tarde, tem balada.